Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie die daarom een inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als ze denkt dat een lidstaat de Europese regels niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen... en soorten als de kemphaan en watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft twee maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd zullen worden. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. In het binnenland van Marokko zijn in één dag 21 mensen overleden door de hitte. Dat maakte een regionaal ministerie van Volksgezondheid bekend. Het gaat vooral om ouderen en chronisch zieken. Sinds een aantal dagen heeft het land te maken met een hittegolf. Er werden daarom allerlei noodmaatregelen genomen. Op sommige plekken in Marokko werd het 50 graden. Stemacteurs van videogames in Hollywood leggen het werk neer. Ze zijn niet te spreken over het uitblijven van een akkoord over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er al een staking van filmacteurs, ook vanwege zorgen over de invloed van AI. De vakbond van stemacteurs praat al anderhalf jaar met game studio's. Ze vinden dat de studio's kunstmatige intelligentie misbruiken ten koste van de acteurs. De game studios zeggen de staking te betreuren... omdat volgens hen een akkoord bijna rond was. Ajax heeft in de tweede kwalificatieronde van de Europa League... nipt gewonnen van Vojvodina uit Servië. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kopte Branko van de Bomen het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. De return is volgende week donderdag in Servië. Go Ahead Eagles speelde in de tweede kwalificatieronde van de Conference League gelijk. Tegen het Noorse SK Bram bleef het 0-0. Het weer. Het is bewolkt met nu en dan een bui.